Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringspartijen zijn verdeeld over het terughalen van kinderen van Nederlandse jihadisten. D66 en de ChristenUnie willen kinderen van jihadgangers... die onder slechte omstandigheden in opvangkampen zitten... naar Nederland laten komen. Maar de VVD ziet er niets in. Voor je het weet komen de ouders achteraan, zegt VVD-Kamerlid Arno Rutte op Twitter... Naar schatting zitten er ongeveer 80 Nederlandse kinderen vast in Syrië en Irak. Een aantal grootouders vroeg eerder al om hulp bij het ophalen van die kinderen. ProRail wil dat de spoorwegpolitie terugkomt. Volgens ProRail-topman Eringa is dat nodig om het vandalisme aan te pakken. Het aantal incidenten groeide vorig jaar met 7 Eringa zegt dat spoorvandalisme levensgevaarlijk is... en tot veel onnodige kosten en vertraging leidt. Sinds 2013 valt de veiligheid op en rond het spoor onder de nationale politie. Er is geen speciale eenheid meer voor. Volgens ProRail heeft criminaliteit rond het spoor specifieke kenmerken... en is de terugkeer van de spoorwegpolitie daarom nodig. Een vrouw van 28 uit Helmond is door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het doodslaan van haar vriend met een hamer. Ze sloeg hem 13 keer op zijn hoofd, hals en borst. Het Openbaar Ministerie had negen jaar geëist, maar de rechtbank hield het op zeven jaar omdat ze jarenlang door de vriend werd mishandeld. Defensie gaat loodresten verwijderen uit bossen in Oost-Brabant. In de Langeboomse bossen waren vroeger schietbanen... waar militairen oefenden met geweren en mitrailleurs. De kogels zelf zijn jaren geleden al weggehaald, maar in de grond zit nog veel weggelekt lood. Dat is giftig. Het kan dodelijk zijn voor insecten en vogels, zegt Natuurmonumenten. Het metaal zit vooral in de kogelvangers, de aarde wallen aan het eind van de schietbanen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, minima rond 3 graden. Morgen veel bewolking, met vooral in de middag af en toe regen of motregen.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 7 kilometer en een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum ook alweer 10 minuten vertraging tussen Alblasserdam en Papendrecht.